Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Volgens nieuwszender CNN is een aantal leden van de regering Trump... in overleg over de mogelijkheid president Trump uit zijn ambt te zetten. CNN heeft dat gehoord van een bron binnen de Republikeinse Partij. Ze zouden eraan denken om een beroep te doen op het 25e amendement van de grondwet. Daarin staat dat de president vervangen kan worden... als hij niet meer in staat is het ambt waardig te vervullen. In het congres is de bestorming van het kapitool scherp veroordeeld. Congresleden spraken over een aanval op de democratie. De leden hebben weer zitting genomen en zijn van plan om Joe Biden vandaag nog officieel tot winnaar van de verkiezingen uit te roepen. Deze procedure, normaal een hamerstuk, liep dit keer uit op een chaos. Gisteravond rond 8 uur Nederlandse tijd bestormden demonstranten het kapitool. Op beelden was te zien dat losgeslagen aanhangers van Trump waren doorgedrongen tot in de Senaatzaal. Politici werden geëvacueerd of hielden zich schuil in hun kantoor. Bij de bestorming is ook een dode gevallen. Een vrouw werd in het gebouw beschoten en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een paar uur na de bestorming verscheen de gekozen president Biden op tv. Hij riep Trump op zijn aanhangers terug te trekken. Kort daarna plaatste Trump een video op Twitter waarin hij de betogers vroeg naar huis te gaan. Hij herhaalde dat de verkiezingen fraudeleus zijn verlopen, al is daar geen bewijs voor. Twitter besloot daarop het account van president Trump te blokkeren. Voor in elk geval 12 uur. Volgens het sociale media platform heeft de president de richtlijnen overtreden. Omdat hij over fraude sprak. In een andere tweet stond... Dit gebeurt er als verkiezingen worden gestolen. Ook Facebook heeft Trump geschorst voor 24 uur.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 Run away, run away, run away. Run away. da da Zandvoort, op 106.9 CFFM and blacker, deeper than the drinks short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? in the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. And tear me down, tear me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go.